Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De PVV wil dat het staatshoofd alleen nog een representatieve en ceremoniële rol krijgt. De onpartijdigheid van de koning moet beter worden gewaarborgd en er moet een eind komen aan zijn politieke invloed, zegt de partij. In een initiatiefwet stelt de PVV onder meer voor dat de koning uit de regering gaat. Verder moet in de grondwet worden geregeld dat de koning geen rol meer speelt bij de formatie en dat hij geen voorzitter meer is van de Raad van State. In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor het plan om de koning uit de regering te halen. Uit Libië komen steeds meer geruchten over de verblijfplaats van de verdreven dictator Gaddafi. Hij zit volgens een Libische krant in een dorp bij de grens met Algerije. De krant schrijft dat Gaddafi met de Algerijnse regering heeft onderhandeld om het land binnen te mogen. Kringen rond de Algerijnse president Bouteflika spreken deze berichten tegen. Een hoge militair van de Libische overgangsregering zegt dat Gaddafi zich vermoedelijk ophoudt in de woestijnstad Bani Walid, zo'n 150 kilometer ten zuidoosten van Tripoli. De verdreven dictator zou daar samen met zijn zoon Seef zijn gesignaleerd. De Nederlandse spoorwegen willen zo'n 700 medewerkers een steekvest geven. Moet hen beschermen tegen een aanval met een steekwapen. De vesten zijn voor de NS-medewerkers die informatie verstrekken op stations en moeten optreden bij geweld. Conducteurs en machinisten krijgen dus geen steekvest. Het Duitse begrotingstekort is in de eerste helft van dit jaar teruggelopen naar 7,2 miljard, terwijl 0,6 procent. Het is het laagste niveau sinds 2008, toen de financiële crisis uitbrak. In de eerste helft van 2010 was het begrotingstekort nog 3,1 bijna 50 miljard euro. Verbetering komt vooral doordat het aantal werkloosheidsuitkeringen daalde en er meer belastinggeld binnenkwam. Het weer. Wisselend bewolkt met langs de noordkust wat regen. Later flinke zonnige periode en overal droog. Maximaal 21 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 25 graden.